Volgens hem kwam dat doordat er de afgelopen jaren te weinig is gedaan aan het stikstofprobleem. Veel partijen zijn teleurgesteld over de plannen die er nu liggen. Alleen de BBB is positief, omdat er volgens die partij eindelijk een koerswijziging is. De Russische president Poetin zou nog geen einde willen aan de oorlog in Oekraïne... omdat hij denkt dat hij aan het winnen is. Dat zou de Amerikaanse president Trump tegen Europese leiders hebben gezegd... na een telefoongesprek met Poetin, schrijft de Wall Street Journal. De Oekraïense president Zelensky en Europese leiders zeggen al langer tegen Trump... dat Poetin geen vrede wil en alleen maar tijd rekt. Eerder zei Trump nog dat hij juist gelooft dat Poetin echt vrede wil. Een boa uit Amsterdam krijgt twee jaar cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk... voor het doorspelen van gegevens aan criminelen. Ook mag de vrouw vijf jaar lang haar beroep niet uitoefenen. De boa achterhaalde persoonlijke gegevens als adressen in gemeentesystemen. Die gaf ze door aan criminelen, zodat die op die adressen aanslagen konden plegen. Volgens de rechter kreeg de boa daar 2000 euro en een horloge voor. AZ heeft de finale bereikt van de play-offs om Europees voetbal. In eigen huis werd met 4-1 gewonnen van Herenveen. Max Meerding scoorde in de eerste helft drie keer voor de ploeg uit Alkmaar. De andere finalist is FC Twente of NEC. Die ploegen spelen vanavond ook nog tegen elkaar. Het weer. Buitjes trekken over het land, vooral in de noordelijke helft. Lokaal is daarbij onweer mogelijk. Morgen eerst buien, later op de dag wordt het droog en dan breekt ook de zon door.